Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil een gesprek organiseren over het toenemend antisemitisme in Nederland. De Tweede Kamer wil daarvoor verschillende groepen uitnodigen. Zoals universiteiten, sportvertegenwoordigers, maar ook politie en social media bedrijven. Demissionair minister Jessel Gus zegt dat ze zo'n bijeenkomst graag wil doen en het voorstel steunt. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het toenemend antisemitisme in Nederland. Zoals het bekladden van synagoges. De Amerikanen zijn begonnen met het aanleggen van een tijdelijke haven voor de kust van de Gazastrook. Op deze manier kunnen de Palestijnen meer hulp krijgen via de zee. Het gaat om een platform en een pier. President Joe Biden kondigde het plan over een tijdelijke haven vorige maand aan. De Universiteit Leiden wil af van een hoogleraar die zich al een lange tijd schuldig heeft gemaakt aan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om machtmisbruik en manipulatie. 19 mensen hebben eind vorig jaar een klacht ingediend over de hoogleraar. De Unie wil dat het contract van de hoogleraar zo snel mogelijk wordt ontbonden. En als de rechter dat goed vindt, mag de wetenschapper zich geen hoogleraar meer noemen. En het gaat lekker bij PSV. Ze hebben vandaag acht keer gescoord tegen Heerenveen. 0-8 werd het dus. En daarmee is het landkampioenschap zo goed als zeker. En dus klinkt het nu zo op straat in Eindhoven. Ja, en ook een speler Joey Veerman wist niet wat hij meemaakte vandaag ik zei in de rust al tegen, of tenminste, ik zei in minuut 43 of zo tegen Luc en Guus en eh, Tilman. Ik zei, ik heb, ik heb dit nog nooit gezien. En ik heb het ook, ook nog nooit... Eh, wat bedoel je? Ja, hoe goed wij vandaag waren was echt... Eh, ja, het was bizar. Helemaal officieel is het landkampioenschap nog niet. Daarvoor moet er volgende week nog even gescoord worden tegen Sparta.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 pennies on a dive bar stay. Split an all-star special on our first date in a Waffle House booth. Your daddy was crying when he gave you away Cause all those country songs I played They didn't come with a 401k But hey, I had you You can make a six-pack on the carpet Taste like a million dollar bill You can make a one Is. de vaste luisteraars weten het inmiddels al. Ik heb een zwak voor de muziek van Blake Shelton. Maar deze keer was ik het niet hoor. Nee, Joop heeft hem klaargezet. Je hoorde Minimum Wage. Wat een lekker nummer is dat toch. Eh, je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. Met daarin nog uiteraard de Nashville Spiegelplaat. Ik heb nog twee nummers van het Spotlight album eh, voor je klaarstaan. En nog verder hele andere fijne muziek. En wat dacht je van de digitale brievenbus? Gaan we nu weer naartoe. Naar muziek uit Australië. Het is een single van Jessie J. En ze maakt een mix van folk, bluegrass, klassiek of moderne country. Ze gooit het allemaal bij elkaar en ze maakt er gewoon een hele leuke stijl van. Dit is haar nieuwste single en die heet Pretty Baby. Your arms are smoking not like a smile. It's simple Oh boy, you're so damn pretty. baby. Now you're my baby. Nashville Radio Show, robbing the vault of more golden classics. it's for me. Carolina moon, I'm pining, pining for the place I long to Caroline. in de show. Je zou eigenlijk een candlelight nummer van moeten maken. Jim Reeves en Caroline Moon. Volgens mij heeft je ook deze in de playlist gezet, hè? Klopt ja, ook? Klopt. Ja, dat dacht ik al. Want het is een van Joopse favoriete zangers uit vroegere tijden. Jim Reeves en Caroline Moon. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. In 1973 werd dit nummer voor het eerst opgenomen door Johnny Rodriguez. Maar toen werd het een popnummer. Dus komt het natuurlijk niet op onze playlist terecht. Het is wel door Lefty Frizzell en Whitty Shaver geschreven. En dit nummer kent heel veel versies. We hebben er twee voor je uitgekozen. De eerste komt uit 1983 en de tweede uit 2020. Eerst Mel Haggard en daarna Cunny Smith. Twee keer That's the Way Love Goes. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I've been throwing horseshoes over my left shoulder. I've spent most all my life searching for that four-leaf clover. Yet you ran with me, chasing my rainbows. Honey, I love you too, and that's the way love goes. goes, babe. That's the music God made for all the world to sing. It's never old, it grows. Losing makes me sorry. You say, honey, now don't worry don't you know I love you too? And that's the way love goes. 没有。 zijn gelijknamige album uit 2020 hoorde je Randy Travis en Fool's Love Affair. Ik heb nog een digitale brievenbus inzending voor je klaarstaan. De ene laatste van deze week. Daarvoor gaan we naar Australië voor eh, de nieuwste single van Gemma Beach. En zij is op zoek naar een beetje geluk met het klavertje via Voor Lief Clover. I've been struck out, burned down, knocked to my knees, but give up on chasing my dreams Sometimes this life, it don't go to plan But I'm on my way to a second chance I built some walls that are so damn high There's a certain few that have made it inside I make my own luck, I fight my own fights That's who I'll be till the day I radio show. Bluegrass time. way down south with a lot more time than money. we don't waste it watching that old Energizer Bunny. It was boys and girls in 4x4s parking side by side. Pickup trucks all steamed up from lovers wrapped up tight. Rednecking all night long, rednecking dust till dawn. Do we love it? And I reckon there ain't nothing better than rednecking. Planned a Friday fishing trip with old man Jones' daughter. He don't know and won't be told the hook never hit the water. We spread Mama's homemade quilt beneath the Georgia pine. For a backwoods boy and a country girl, it was homemade loving time. Rednecking all night long, rednecking dust till dawn. Do we love it? Man, I reckon there ain't nothing better than rednecking. love We know our stuff We've had our ups and downs We may be from the country But we know how to go to town rednecking all night long, rednecking dust till dawn. Do we love it? Man, I reckon there ain't nothing better than rednecking, rednecking all night long, rednecking dust till dawn. Do we love it? Man, I reckon there ain't nothing better than rednecking. There ain't nothing better than rednecking. Lekker hoor. Daryl Singletary en Red Neckin. En Joop, wat hebben we klaarstaan? Volgens mij hebben we onlangs de, de luisteraars iets beloofd. Volgens ja, volgens mij. En ik heb hem opgezocht. Ja, serieus? Ja. Ja. Oh, heerlijk. Ik hoor het al. Country Wilma en Henk Bolink. Islands in the Stream. Nashville Radio Show, taking you back to your happy place.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 promised bride nothing if you got no radio show. Old school for life. free. So if you wanna net al. De eerste country en western superstar, of niet Joop? Absoluut. Zeker weten. 1951, Hank Williams senior. En hey, good looking. Want er zijn nogal wat Hank Williams geweest, volgens mij drie stuks. Maar dit was dus senior. En dit nummer is in 2001 zelfs nog in de Grammy Hall of Fame opgenomen. Hey, good looking, hoorde je. Ik heb nog geen digitale brievenbus inzending voor je klaarstaan. We gaan naar Amerika voor Texas County van de Western Express. Dit is hun nieuwste single, die heet You and Me and the Neon. I've been looking for love. country music from the past to the present. We gingen naar 1983 voor een nummer van de Marshall Tucker Band. It was I May Be Easy, But You Make It Hard. Wat een titel zeg. Eh, ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. En deze week is het Spotlight album The Alders and The Ashes. Het nieuwe album van de Hello Darlings uit Canada. Je gaat achter elkaar horen Lay Down Low en daarna Mama Knows. Dit is het Nashville Spotlight album. A space between the sand and the stone is It's like coming to Spotlight album. When it all feels a little uncertain, the change of the seasons is getting me down. I've been running my engine and looking for reasons on wheels that keep going around. I'm crying for changes, but lying to strangers. I'm waiting for flowers to grow in the dark. I've been wired to circuits. I can't even help it. I'm trying, but I'm missing the mark. Mama knows. It's alright, Mama knows. I try to be lighter, been burned up. I've been begging for mercy dat waren de vier nummers van het Spotlight-album... die Alders en die Ashes. Je hoorde in, het tweede, in het eerste uur hoorde je twee nummers. En nu in het tweede uur natuurlijk ook nog twee nummers... van dit nieuwe album van de Hello Darlings. Ik heb nu voor je klaarstaan Jennifer Nettles. Dit Stupid Girl. Stupid girl. How could you think that you could take those wings... and fly so close to... Do you like to fall for fun? even net als een stupid girl. Maakt alweer bijna een eind aan de show. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En Joop, jij natuurlijk ook weer bedankt. tot volgende week. Je gaat straks luisteren naar de Chicks en Long Time Gone. En dit is Aaron Tippin met... Countdown.